Goedemiddag, ik ben Bien en Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn weer meer positieve coronatests. Vandaag zijn het er 240 meer dan gisteren. En toen werden er ook al meer coronagevallen genoteerd. Volgens collega Joost Schellevis, vallen de cijfers mee. Het is niet zo dat er ineens weer veel meer mensen ziek worden. Maar meer dat er dit weekend een dipje was in het aantal tests dat is afgenomen. Waardoor ook het totale aantal positieve tests lager uitvalt. Want als minder mensen zich laten testen, dan zijn er ook minder mensen uiteindelijk positief. Het is dus niet zo dat het heel erg aan het toenemen is. Er was juist een dipje eigenlijk. In het ziekenhuis begint de coronadrukte nu wat af te nemen. Maar we zijn er nog lang niet, zegt de patiëntencoördinator. En ik eh, roep maar even in herinnering die drempelwaarde die we ooit af vastgesteld hebben. Dat was 40 opnames per dag. Daar zitten we nog meer dan het vijfvoudige boven. Dus we moeten nog een lange weg naar beneden voordat we überhaupt weer onder die drempelwaarde komen. De jongens die vastzitten voor de dood van een oud leraar van 73 in Arnhem... zeggen dat de mishandeling een uit de hand gelopen pedojacht was. Dat zegt de advocaat van één van hen tegen het AD. Het slachtoffer werd eind vorige maand op straat in elkaar geslagen... en overleed later in het ziekenhuis. De Europa-run gaat volgend jaar door, maar wel anders dan anders. Normaal gaan de lopers voor het goede doel door Frankrijk, België en Duitsland. Maar door corona kan dat niet. En in plaats daarvan zijn er twee routes eh, van startplaats Landgraaf naar Rotterdam. Ouderen die in een armere buurt wonen... hebben meer last van eenzaamheid dan leeftijdsgenoten die op een betere plek wonen. Dat zeggen wijkraden in het Zeeuwse Terneuzen en Vlissingen die dat hebben onderzocht. En dat komt volgens hen door corona. Mensen eh, moeten meer thuis blijven, binnen, in huis. Mensen eh, raken daardoor eh, meer geïsoleerd. De sociale contacten, wat eigenlijk heel erg belangrijk hier in de binnenstad is, ja, dat verliezen ze. Veel bewoners gaan normaal gesproken naar het buurthuis, maar dat is nu ook dicht. Het is toch even lekker even je bakje koffie kunnen doen, je praatje kunnen doen, de krantje lezen. En dat kan nu dus allemaal niet. De oudere bond maakt zich ook zorgen over eenzaamheid, vooral rond de feestdagen. Ze hopen daarom dat extra veel mensen dit jaar een kaartje willen sturen naar opa of oma. Het weer, het kan even regenen, maar de zon breekt soms ook door. Het is een graad of 12. Morgen groot deel van de dag droog, wel veel bewolking en het wordt morgen 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dat heeft de advocaat van een van de verdachten... een 15-jarige jongen gezegd tegen de regionale krant De Gelderlander. Er werden zeven jongeren opgepakt, vier van hen zitten nog vast. Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender... heeft nog eens zes maanden celstraf gekregen... omdat hij heeft geprobeerd een aantal getuigen om te kopen. Die straf die komt bovenop de zes jaar die Otto nu al uitzit. En Guus Hiddink kan aan de slag als bondscoach van Curaçao. Hij volgt daar Remco Bicentini op... die zich tegen zijn onverwachte ontslag verzette. Bicentini krijgt nu financiële compensatie. Het weer, de temperatuur daalt naar 7 graden aan de kust... tot zo'n 5 graden landinwaarts... Morgen is het grotendeels bewolkt en dan wordt het een graad of 13.